Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Als het aan de demissionair minister ligt, gaan de rijexamens op de schop. Je moet dan van tevoren sowieso een keer in het donker en 130 op de snelweg hebben geoefend. Volgens de Club van Rijscholen op zich een goed idee. Nou, de 130 wordt klaarblijkelijk binnenkort uh, weer vergemakkelijkt... omdat we allemaal natuurlijk eh, die snelheid weer mogen gaan rijden. Ja, in het donker rijden. Ik weet niet hoe eh, de minister dit zich voorstelt voor de rijinstructeurs... maar dat houdt voor de zomer in dat wij ja, nachtwerk moeten gaan leveren. Ook voor rijinstructeurs komen er strengere regels. Zij moeten bijvoorbeeld elke vijf jaar worden gekeurd. Is volgens de demissionair minister nodig om malafide rijscholen aan te pakken... en om het slagingspercentage omhoog te krikken. Nu haalt maar 52% van de leerlingen hun praktijkexamen. Nederland gaat opnieuw spullen naar Oekraïne sturen... om het leger te helpen in de oorlog met Rusland. Volgens mijn collega Wilco Boom wil Nederland samen met andere landen onderdelen voor Patriot afweersystemen sturen. Dat zijn eh, installaties waar eh, Oekraïne grote behoefte aan heeft. Daarmee kunnen tot 60 kilometer ver en 20 kilometer hoog bijvoorbeeld eh, Russische raketten of Russische vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Die Patriot-installaties die bestaan uit een radarinstallatie... een vuurcontrolesysteem waarmee de raketten worden afgevuurd en lanceerbuizen. Welk deel Nederland levert is nog niet duidelijk. Daarvoor overlegt de demissionair defensieminister nog met andere EU-landen. Er wordt steeds meer geveept en gerookt door jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. Jongeren zeggen minder tevreden te zijn over hun gezondheid. En al sprak verslaggever Vincent Verijn in Almere... juist ook met mensen die de veeps en sigaretten links laten liggen. Nee, ik ben, eh, ik ben geen fan van. het is ook niet goed. Ik snap niet waarom een jongen zo vroeg mee beginnen. Maar het, komt ook door die sfeer die overal zit. Iedereen doet het. Je denkt, oh, het is cool, het is cool, het is niet cool. Het is gewoon ongezond voor je. Nou, ik doe het eh, zelf niet natuurlijk, want ja ik ben gewoon wel. ik doe niet zulke dingen eigenlijk. Maar veel mensen die ik ken, doen het wel. Het weer nog. De dag begint op de meeste plekken droog en zonnig. Vanmiddag meer wolken en geregeld ook buien. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restje van de ochtendspits in Noord-Holland. Meeste vertraging daar nog op de A7 richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de ring van Amsterdam, op de ring west richting de Koentunnel... daar is een ongeluk gebeurd. De rechterreis is dicht. Hou rekening met een kwartier extra reistijd.